uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Groot-Brittannië is bereid om de in beslag genomen Iraanse olietanker vrij te geven... als de olie tenminste niet in Syrië belandt. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt gezegd... tegen een Iraanse ambtgenoot. De supertanker met ruwe olie ligt aan de ketting bij Gibraltar. Als de olie inderdaad bestemd was voor Syrië... dan schendt Iran economische sancties tegen dat land. Iran zegt dat de olie niet voor Syrië was bestemd. Vanaf een basis in Kazachstan is een Russisch-Duitse supertelescoop gelanceerd. De Spectre RG gaat de ruimte in om het heelal in kaart te brengen. En dat doet de telescoop vanaf een stabiel punt op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. In 2025 moet op basis van de bevindingen van Spectre een complete kaart zijn van het heelal. Het is de grootste ruimtemissie van de Russen sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991. In het Vaticaan zijn nu toch botten gevonden die mogelijk van een meisje zijn... dat in de jaren 80 spoorloos verdween. Eerder deze week werd op basis van een cryptische tip... in twee eeuwenoude graftombes in het Vaticaan gezocht, maar die waren leeg. Nu is er iets verderop een ondergronds knekelhuis gevonden. Een plek waar in het verleden botten van overledenen werden verzameld. Onderzoek moet nu uitwijzen of daar ook resten van Emanuela Orlandi bij zitten. Zij verdween in 1983 toen ze 15 jaar was. In het centrum van Breda is vannacht een 28-jarige inwoner van de stad neergestoken. Hij overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden. Het steekwapen is niet gevonden. De Franse wielrenner Julien Alaphilippe heeft in de Tour de France vandaag de gele trui heroverd. In Saint-Etienne werd hij derde achter de Belgische winnaar van de achtste etappe, Thomas de Gent, en achter de Fransman Pinot. Doordat het peloton met gele truidrager Giulio Ciccone bijna een halve minuut verloor... is het geel nu weer voor Alaphilippe. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dan is het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 Who? The love controller. I call you every day for my Range Rover to the break and all. Let's get it on. Me and you, baby, we can shine on. you are the answer to sorry. Thank broadcasting worldwide. Do you hear any of these songs, it's intense. be more than just friends. You know I want you, boy, don't you feel it too? You know I need the love that's deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you. Radio.